Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Biden heeft het tv-debat met Donald Trump van vorige week niet teruggekeken... zegt hij in een interview met ABC News dat nu wordt uitgezonden. Fragmenten daarvan werden van tevoren vrijgegeven. Hij erkende opnieuw dat het een slecht optreden was... doordat hij ziek was en slecht had geslapen. Biden is niet van plan zich terug te trekken uit de presidentsrace... herhaalde hij de afgelopen dag al op een campagnebijeenkomst... Hij kwam daar energieker over dan in het debat met Trump, maar was soms nog wel slecht te verstaan. Ook haalde hij de termen miljard en biljoen door elkaar toen hij het had over de staatsschuld. De PVV wil zich in het Europees Parlement aansluiten bij de nieuwe rechtse fractie Patriotten van Europa van de Hongaarse premier Orbán. Daar zitten ook radicaal rechtse partijen uit Tsjechië, Oostenrijk, Spanje en Portugal bij. Ze hebben na de PVV nog een partij uit één ander EU-land nodig om echt een Europese fractie te kunnen vormen. Mogelijk wordt dat de Rassemblement National uit Frankrijk. Die zat samen met de PVV in de ID-fractie, die nu te weinig leden overhoudt om als volwaardige fractie door te kunnen gaan. Feyenoord-middenvelder Mats Wiever vertrekt naar Brighton en Hove Albion. Dat heeft de Engelse club bekendgemaakt. Hij krijgt daar een contract tot 2029. De 24-jarige Wiever heeft twee jaar bij Feyenoord gespeeld. Daarvoor zat hij bij FC Twente en Excelsior. Hij kwam afgelopen jaar ook een paar keer uit voor het Nederlands elftal... maar mist nu het EK door een blessure. In Brighton wordt Wiever teamgenoot van Bart Verbrugge, Jan-Paul van Hekken en Joël Veldman. Frankrijk is op het EK voetbal door naar de halve finales. De Fransen wonnen na strafschoppen van Portugal. Dinsdag staan ze tegenover Spanje, dat met 2-1 won van gastland Duitsland. Het weer. Vannacht in het noorden nog af en toe wat regen. De minima liggen tussen 12 en 15 graden. In de ochtend trekken buien van west naar oost.